Pintje pakken. Alle dagen, ik drink maar de. zwet zwetbezoeken. Ooit gewoon deer, gewoon draadogen zat. Achter carnaval lig ik weer draadogen dagen plat. Binnen draad boten, lang. draad over lang. Drie dagen lang, een lekker drang. Vastelovend vieren, draadhoge lang. Dat is hier echt precies of dat ik draadhoge van. De echte Noostener die me geeft draadhoge jam. Dat is hier niet te schatten, dat is draadhoge lang. Smaakbolle frit, bier, draadhoge lang. Dat is iets waar dat ik hier nog verlang. Begon ons aan mijn zere, ja draadhoge lang. ons gewoon draait ogen van de plank. staat nun Strolbe super schlecht van drank. Slijpt daarvoor tot onder stoosje mensch wenn een stank. Loepen go so goene meer dak ouwe mank. Na kom ik een week niet boord de grat van de plank. Ooit gewoon deer, gewoon over zat. Achter carnaval ik weer draad over plat. Binnen visjes, botervisjes, draad over lang, draad over alle dommen, Ik drink maar de Strool zwetbezoepen. zwet bezoepen. Pintje pakken. Alle dommen, Ik drink maar de Zwet bezoepen op mijn kloeten. Op mijn kloeten. Zwet bezoepen op mijn kloeten. Het bezopen op mijn kloeten. Kinderfietsjes, butterfietsjes draaien door de lang, draaien door lang, en op het schaffen lekker drank. Pintje pakken, alle dagen, ik drink maar de lang. Pintje pakken, alle dagen, ik drink maar de lang. Strafbezoeken, zwetbezoeken.